Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino met een recordscore gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in Eindhoven de hekkensluiter van de FIFA-ranglijst met 11-0. Robin van Persie scoorde maal. Debutant Giorgino Wijnaldum maakte het 11e doelpunt tegen San Marino. Nederland gaat in pool E aan kop, op 6 punten gevolgd door Zweden. Dinsdag speelt Oranje in Helsinki tegen Finland. Shell wil pas reageren op het olieembargo tegen Syrië als het de volledige tekst van de EU heeft gelezen. Het olieconcern wil nu alleen kwijt dat het voldoet aan de strafmaatregelen. Shell speelt een belangrijke rol bij de olieproductie van Syrië. De EU besloot vandaag niet alleen tot een olieembargo, maar ook tot een verbod op het financieren en verzekeren van olie-exporten. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties is bezorgd over het atoomprogramma van Iran. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het land werkt aan het ontwikkelen van kernwapens. Iran ontkent dat en zegt dat er leugens over zijn atoomprogramma worden verspreid. De NAVO gaat nog dit jaar een radar plaatsen in Turkije dat aan Iran grenst. Zo moet voor raketten uit onder meer Iran worden gewaarschuwd. De spits van Chelsea, Didier Drogba, wordt lid van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in zijn vaderland Ivoorkust. Die commissie moet de bevolkingsgroepen verzoenen die na de verkiezingen in november vorig jaar in een burgeroorlog verzeilden. Met 3000 doden als gevolg. De Waarheidscommissie moet lijken op de commissie die in Zuid-Afrika na de apartheid zijn werk deed. James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch, ziet af van een bonus van 4,2 miljoen euro. Hij vindt dat passend vanwege het Britse afluisterschandaal. James is de baas van News International, het moederbedrijf van het opgeheven schandaalblad News of the World. Zonder de bonus komt het salaris van James Murdoch dit jaar uit op 8,5 miljoen euro.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 The jams are here, it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to, right in the path of what they call the moo moo. KLF, boy, we come rough. Bring the break. What time is love?